Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Revolution FM. Ja, dames en heren, eh, zometeen een hele uur lang eh, Vrijheid Radio met eh, mij, Jon Jong, Pierre en mijn Skypekicks, Jurjen Koopmans onder andere. En laten we gewoon erin gaan knallen met een lekkere plaat. Hier is Muse met uh, Uprising. En uh, ja, zometeen hebben we nog heel veel leuke dingen voor jullie in petto. Dus eh, ja, blijf gekluisterd aan de radio en dan komt het helemaal goed. En hier is Muse. met de eh, uprising. En eh, ondertussen zitten we hier lekker te klooien met eh, Skype. We proberen in te loggen. En alleen, Valt ja, niet mee, hè? Nee, nee, normaal start het ding altijd automatisch op. Hè? En dan ben je automatisch ingelogd. En, <laughs> dus we zitten er nog even aan het uitvogelen. Tot dit tijd hebben we nog even geen Skype-kicks. Maar, um, maar wel even hele lekkere muziek voor jullie. Oh ja. En ja, ik heb hier namelijk een lekker bierlied uit Duitsland. Ja, lekkere gitaar erbij gitaar en bier gaat altijd heel goed samen. Ja, dacht het wel. weer een lekker bierplaatje en eh, dan gaan we door naar de volgende. Oh ja. Ehm, ja, eh, we hebben een verzoekplaatje van eh, Kim Winkelaar. En ja, die vroeg of we een plaatje wilden draaien van Bruce Springsteen, de Bos. ja, zeg Kim Winkelaar en Bruce Springsteen komt er meteen achterna. Dat is gewoon echt een, een diehard fan. One, two, three, en we hopen zo meteen uh, eh, Jurien Koopmans eh, erbij te hebben via Skype en nog wat andere mensen. Mars van der Leer vanuit Brazilië. En eh, tot, deze, tot die tijd draai nog even allemaal lekkere muziek. Hier is ja, Bruce Springsteen. Well, En eh, wat ook een feestje is, is natuurlijk het leven van eh, Mart van der Leer helemaal in Brazilië. Ja toch Mart? Ja, dat klopt ja. En ehm, ja, vertel, eh, je, je, je, gaat, je blijft er hangen, je wil niet meer terug naar Nederland? Nee, ik heb Nederland wel gezien. <laughs> Oké. <laughs> wat, is er beter, wat is er beter aan Brazilië? Nou ja, er is, er sowieso Kijk, ik ben over het Westen, en dan bedoel ik West-Europa, Noord-Amerika en Japan, ben ik niet zo optimistisch. In ieder geval niet op de korte termijn. Mhm. Dus eh, als, je als, je, ergens je ziet eh, wat voor schulden er zijn eh, opgebouwd in de laatste jaren, of de laatste tientallen jaren eigenlijk. En hoe het economisch gaat, Mark Rutte staat te juichen als, er, als de economie met 0,6% groeit. Dat soort dingen, dat, ja, die stemmen mij eh, pessimistisch. Maar eh, ja, in Brazilië is ook geen paradijs. Maar nou, tot nu toe bevalt het prima. En eh, ik ga hierna ga ik nog even verder kijken naar andere landen. Ik hoor heel veel goede dingen over Chili. ik, hoor, ik, goede dingen over Peru. Mhm. Ehm, Uruguay. En zelfs over een land als Colombia, hè, waarbij de meeste mensen nog steeds denken aan drugs en geweld. En vark en dat soort dingen. Ja daar, eh, daar gebeuren goede dingen de laatste jaren. Dus eh, de trend is, eh, is buiten Venezuela is de trend positief in Zuid-Amerika. Oké, nee, dat is mooi hoor. Heb je nog een beetje iets meegekregen van de hele WK-gekte daar? Nou, ik kan niet zeggen WK-gekte. De <laughs> meeste mensen hebben er helemaal geen zin in namelijk. Ah, oké, dus die zijn een beetje ja. <laughs> geworden door dat WK. Nou ja, niet zagrijnig, maar ja, Weet je, het, slaat gewoon nergens op dat er zoveel geld, eh, honderden miljoenen naar stadions gaan. Ja. Waarvan eentje uh, ongeveer midden in het regenwoud in de Amazone. Oh, ja. En eh, ja, die wordt gewoon nooit meer gebruikt na het WK. En zelfs die stadions die, die al in gebruik waren, die zijn natuurlijk enorm uitgebreid. Mhm. En nou, dus, daar zijn natuurlijk ook miljoenen, zo die tientallen miljoenen in, gedaan. En ja, dat, dat ben je gewoon kwijt. Ja. En eh, dat hadden de mensen hier liever eh, besteed zien worden aan eh, ziekenhuizen, goede scholen en dat soort dingen. Ja. ja. En er is natuurlijk gewoon, buiten dat is er natuurlijk gewoon heel veel gewoon verdwenen. Hè, de, je hebt vast in Nederland ook wel de verhalen gehoord van dingen die nog niet af zijn, wegen, bruggen, dat soort dingen. Die af hadden moeten zijn voor het WK, maar die zijn niet af. Bouwvakkers die omgekomen zijn? Ook ja, ja. Ja, joh. Dus eh, ja, en, en buiten dat zijn de meeste mensen eh, toch wel vrij ongerust over wat er eh, tijdens de WK gaat gebeuren. Omdat je allerlei groeperingen hebt die graag voor hun ehm, voor hun belangen zeg maar, het internationale voetlicht willen gebruiken. Mhm. Om dat onder de aandacht te brengen. Dus ze verwachten protesten van, van zo ongeveer iedere, iedere groep die zich benadeeld voelt. Onder andere eh, mensen in politieke of in eh, publieke functies, in overheidsfuncties. Ambtenaren, zoals we ze noemen. En eh, ja, dat kan ook wel de nodige onrust veroorzaken. Dus het kan best wel een roerig maandje worden hier. Mm-hmm. Ja, ik ben blij dat ik hier in een stad zit waar alleen groepswedstrijden worden gespeeld. Dus <laughs> zodra de groepsfase voorbij is, dan trekt het circuit weer verder. Ja, dus Wat dat betreft zit ik wel aardig. Ik las ook nog een bericht over dat er eh, steeds meer Brazilianen eh, eh, pleiten voor legalisatie van drugs. Ja. ja, ze zien nu natuurlijk ook wat er in Uruguay is gebeurd. -huh. ik zit hier trouwens redelijk voor, in ieder geval voor Braziliaanse begrippen, zit ik hier redelijk dicht bij Uruguay. Ah, oké. Ik zit helemaal in het zuiden. Uh-huh. En we zijn begonnen in de meest zuidelijke staat. En ik zit nu twee staten verderop naar het noorden. Uh-huh. Maar ja, het is nog steeds relatief dichtbij. Dus zeker hier eh, ja, zien mensen dat ook. En eh, zien ze dat het, eh, dat het goed gaat. En ze weten ook natuurlijk van Portugal bijvoorbeeld af. En ja, die beweging die komt steeds meer op gang. Dus ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ja, Hey, we gaan nog heel even een klein plaatje tussendoor draaien. Uh, we hebben toch over softdrugs. Nou, dan mag Snoop Dogg natuurlijk niet missen. smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed. Younger generation, young boys and girls. Be careful of the seeds you show if you want to see a strong tree grow. You got to prepare for the future. Show respect, on not neglect Mother Nature. All the pollution in this world, me just can't stand it. Global warming make the whole world panic. Take care of Mother Earth, cause she feed the planet. Youth man, don't go astray. Fresh trees, young seeds, all trying to find the light, stretching out their limbs to the sun. Guide them right, help them keep their life on track. Watch over like a satellite. Tell them when to stop and go, like a traffic light. Any obstacles to overcome in the city life. Making sure they stay pure, teach them what's wrong from right. Seed brings forth new life. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds. No way. Smoke the weed. How them a fight the herb, me can't stand it. Me a sow the seed, Babylon can't come step on it. Me a mix the weed with all the Grey Goose and tonic. Youth man no stop on the chronic. Every day, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey, me roll the weed up. Take a few strands and me mix a couple breed up. Can't stand it when some boy go the seed up. You know do that we get cheaped up. Hey me say herb, herb, what we a prefer. Them a juggle it on the street curb and See. is my weapon. Rewind and let it play. Babylon, Tiffany's, I'm at the whole They call me Snoop Lion, I smoke every day. keep planting these seeds, watch them grow up, new breed, cultivating these trees. The cycle carries on. And on and on don't stop. The tick tock of a universal clock To the bang bang boogie of the life streaming through me in the slow that way while we grow career Smoke the weed Every day Don't smoke the seeds No way Smoke the weed Smoke the weed Want in Amerika gaat het ook weer goed, hè? de Verenigde Staten. Hè? Dat, uh, dat steeds meer eh, staten uh, die willen ook wat er in Colorado gebeurd is. Ja, ja. ja. ik denk dat het ehm, hoe noemen ze dat in het, in het Engels? Zeggen dan, the is out of the bag. Hè? Het is, eh, ja, het is eh, op de genie is out of the bottle. Het is gebeurd. En de geest is uit de fles, in het Nederlands. Hè? Ik ben eruit. Um, ja, het is gewoon gebeurd, weet je. Dat, ehm, die beweging, daar is gewoon geen eh, tegenhouden meer aan. En ja, dat gaat gewoon vroeger of laat gaat dat, denk ik, in alle staten en hopelijk ook in Europa en Zuid-Amerika. En een, echt een omslag eh, teweeg brengen. Dus eh, ja, ik denk dat we hoeven het alleen maar af te wachten. Ik bedoel, eh, lijkt mij duidelijk welke kant het op gaat. Het gaat nu niet meer de andere kant op. Het is nu niet meer mogelijk dat je. of, of het is nu niet meer politiek slim om te zeggen van jongens, we moeten het af, of niet afschaffen, maar we moeten het verbieden. Ah, oké. Ja, ja. Nee, goed, ondertussen hebben we een, een plaatje gevonden en het is, heeft wel een beetje te maken met softdrugs. Het is dus, Bob Dylan met Everybody Must Get Stoned. trying to be so good. they stone you just like they said they would. they stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. and able Hello. Eh, Bob Dylan met eh, Rainy Day Woman, eh, nummertje Huppel de Pup en nog iets. maar wij noemen het gewoon Everybody Mascara Stoned. Ondertussen zitten we hier met Mart van der Leer en Bruce Springsteen komt er nog weer even tussendoor. <laughs> Die weet voor geen ophouden. <laughs> hij heeft, er, hij, heeft, er zin in. Hallo. Hey Julian, leuk dat jij erbij bent. het is eindelijk gelukt. ja. <laughs> Het is iets wat warriger dan gewoonlijk. ja, dus uh, eh, we eh, eh, het zijn warrige tijden, Johan. <laughs> ja, Absoluut. hartstikke warrige tijden, jongens. <laughs> maar goed, leuk dat jij erbij bent. ondertussen is Mart weer weg. Ehm, maar ehm, ja, vertel Jur, wat heb jij allemaal te vertellen? Nou, ik denk, het is een goede avond. Het is het weekend is begonnen. Ja, inderdaad, dat klopt. Goed dat je het even opmerkt. Ja, <laughs> ja niet alleen voor eh, de hardwerkende marktsector, maar ook voor de ambtenaren. Hè? Dus oh. eh, we hebben eh, gisteren even een kleine, wat warrige voorbespreking gehouden. Ja. Eigenlijk hebben we niks kunnen, kunnen voorbereiden voor vanavond. Nee. Maar we hebben nog wel wat ambtenaren nieuws. Hè? Ja, ja, ja, vertel. Want dat is, was eigenlijk weer lachen, gieren, brullen. Dat was eigenlijk alleen maar naar de titels kijken van die berichten. En dan ja, dan eh, had je alweer zoiets van, <laughs> mijn god, wat zijn die gasten mee bezig? Maar vertel, eh, eh, ligt even een, nou tipje van de sluier op. soapserie, als je nu bijvoorbeeld ambtenaren in Google Nieuws invult, dan zie je dat ambtenaren beter worden getraind om ID-fraude te herkennen. Jong. <laughs> Plasterk die komt speciaal langs om de, om, om de diplomas uit te reiken. Ja? Eh, oh, dat dus is een cursus van, nou. eh, laten we zeggen, eh, een cursus van een paar duizend euro. En dan gaan ze met een hutje op de heide met elkaar brainstormen, paintballen en wat borrelhapjes doen. En dan ondertussen gaan ze in een kringgesprek gaan ze, het een en ander zitten socializen. En dan komt kom Plasterk aan het eind voorbij om wat certificaten uit te delen. En dan gaat hun salaris weer omhoog. Zoiets? Ja. Ah, raad ik het? Ja. <laughs> Nou, Binnenland Verstuur, dat is eh, de ambtenarensite, hè, die schrijft over de aaibaarheid van de ambtenaar. <laughs> de aaibaarheid van de ambtenaar? <laughs> Wat moet ik me daarmee ja, nou voorstellen? Nou ja, je, hè, om je te geven... Eh, en hoe zit het met de ambtenaren? Zijn ze wel pluizig genoeg? <laughs> nee, serieus, staat dat er? <laughs> Ja, nou ja, je hoeft het. Eh, ik, ik bedoel, je kijkt naar zo'n ambtenarenweblog voor meer informatie daarover. Nou, en eh, ook een hele lange soapserie. Daar, daar is de politiek dan alweer heel lang mee bezig. Ja. Eh, je hebt mevrouw Kleinsma. Die is al een hele tijd bezig met het gesnuffel van de ambtenaren. Nee. <laughs> ja, en die wil niet dat ze, nou ja, met name eh, maanden geleden ook al gehad over... ja, moet er dan een onderscheid worden gemaakt tussen bekende en onbekende Nederlanders? zij vindt dat het niet bij BN'ers mag, maar bij de andere eh, ambtenaren wel snuffelen. Nou ja, dat is, eh, dat is ook lachen natuurlijk, hè? Ja, ja het is <laughs> inderdaad, ja, het ja, wat moeten we erover zeggen eigenlijk, hè? Heel veel ambtenarennieuws, daar komt het op neer. Ja, het is ja, allemaal eh, niet eh, positief. vaker bespied in hun mailbox, eh, schrijft het Noord-Hollands Dagblad dan. Oh ja, door Nog een keer. Dus ze worden goed bekeken, niet alleen op grond van wet openbaarheid bestuur. <laughs> Oké, oké. En ik hoor allemaal geluiden. Ben je er nog, jullie? maar goed, ja, zullen we zo meteen weer even verder gaan? Dan gaan we kijken of we ook nog Marten weer bij kunnen halen. En dan gaan we, starten weer even een plaatje in. Oh ja. Kijk, dit is Frank Sinatra, jongens. Fly me to, Fly the, me to the moon.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 Dat is eh, Gary Moore met een cover, Friday on My Mind. Monday morning feels so bad Everybody seems to make me it's good. vroeg overleden. Eh, wat was het? Eh, twee jaar geleden alweer, hè? En dus nou, was, eh, was, hey, ho, je kijk. En ondertussen hebben we, als het goed is, Mart en Jurjen tegelijkertijd in de, de Skype-chat. Het is eindelijk gebeurd, bijna aan het eind van dit programma. Maar toch, welkom allebei. Dankjewel. Ja, yo. Ja. Goedenavond. Goedenavond, ja. ja. Het is gelukt. hele, hele, aparte vrijheid radio eigenlijk. Normaal loopt het altijd eh, hartstikke gestroomlijnd. Maar eh, goed, <laughs> live eh, zijn we er niet zo goed in. Improviseren. <laughs> Improviseren, precies, ja. Nee, ja, vertel. Ehm, we hadden het over ambtenarennieuws. trouwens, Mart, heb jij nog wat meegekregen van hoe dat eraan toe gaat in Brazilië? Zijn ze daar allemaal heel relaxed, die ambtenaren? ik heb nog niet met ambtenaren te maken gehad. Ah maar, een eh, <laughs> Ja, ze zijn over het algemeen eh, bijzonder relaxed, ja, dat wel. <laughs> Oké, dus, eh, de agenten, er zijn nog een beetje van die dik, dikzakken die dan de hele dag in de stoel zitten met de snor. Ja, ja, ze zijn, ja, ze zijn wel trouwens een beetje niet helemaal zo in de VS, maar wel redelijk gemilitariseerd zijn nu en dan. nu en dan zie je de Brigada Militar, die zie je weer voorbij komen. Dan denk ik, mm. oké. Maar eh, ja, voor de rest, eh, ja, ik bedoel, ze zijn wel gewoon... Eh, je hebt niet, zeg maar, die, die, die filmpjes van... althans, niet dat ik gezien heb van gewelddadige politieagenten of zo. Dus over het algemeen zijn ze heel relaxed. dat is mooi, ja, ja. Eh, ja, goed, Jurjen, had jij, je had nog meer eh, berichtjes hè, van, ehm, die met ons wilden delen? Nee, laat, laat eh, Mark nog even verder vertellen over zijn ervaringen in het buitenland. Dat is denk ik veel interessanter. Neem ik nog even een slokje bier. Ja, ik, ik, sta ook droog trouwens. nee, in dat geval lijkt het me verstandiger dat we even een bierpauze inlasten en dan ja, draai ik ondertussen even dit gezellige plaatje van uh, En hij heeft een heel goed advies voor iedereen. Fuck yourself with a rubber hose. Stuff it in your mouth and down your throat. Up your nose or in your hiney hole. I don't care where it goes. And it don't matter if you're straight or gay. You should fuck yourself anyway. You don't have to listen to a word I say, but if I know you, you'll be humping away. Fuck yourself through your neighbor's nose. If you can't use that, use a 10 foot pole. Stick it up your ass and go for a stroll. Everyone will know you've been to this show. If you can't take it, eat my stool. Masturbate with some crazy glue. I don't care what you do yourself with a garden tool. Fuck yourself with politics. Man, they're so full of fucking, fucking shit. You know we've been lied to ever since we were born. It's amazing that we've been getting fucked that long. Fuck yourself with the World Wide Web. Man, you could ride that sucker right from your bed. You may even meet a Tom, Dick, Jane, or a Billy. Then grab onto your modem and fuck yourself silly. Fuck yourself with your heart and soul. Give it everything you got. Hey, I'm talking to yo. If you can't even fuck yourself, how you gonna fuck someone else? Fuck yourself with my microphone. I'll give it to you later when we're all alone. We can turn it up loud and see if you come. Don't get your jizz on my microphone. Fuck yourself with organized religion. Now there is some seriously sin in business. If the Lord sees their pathetic crimes, He'll be fucking them till the end of time. And can somebody explain to me this racism crap? I know it isn't white, but it isn't black. And for those of you who can only see things your way, well, you could suck my dick and take all day. Buckle your nose with a pounder of blow. Watch your money, get up and go. But when you burn your brain and you say, I don't know, I hate to tell you, but I told you so. Fuck yourself with your grunge rock noise. Stuff those albums in your groin. They come down on me because I know how to play. Hey, fuck you <laughs> yourself with a copy of Rolling Stone or are they too holy for your holiest of holes? Now, those people think they're holier than Moses. But aren't they just a bunch of fucking posers? Fuck yourself with your mother's jewelry. Hey, I won't tell, I ain't a stoolie. If you pound's hard enough, you'll cough up a ruby. Your blood will be rich, and so will your booty yourself with the latest fashion. Your spikes and your hair and those cute little buttons. And if you happen to have some leather and lace, uh-huh. fuck yourself till you're blue in the face. Fuck yourself with your income tax. They're fucking you, and that's a fact. Before you know it, your money's all spent, and you've just been fucked by the government fuck yourself with your lawyer friend. Well, you're the only one that's gonna get fucked in the end. I have been so fucked by legal bills that my asshole is the size of Beverly Hills. Fuck yourself with your full length sweater, with your minks and your diamonds, with your Irish setter, your cash and your trash and your sinks and your drinks. Just fuck yourself so you can't even think those of you who enjoy this song. Well, thank you, thank you. I love you. Let's get it on. But for those of you who are totally outraged, fuck yourself with your face. zijn er nog echt eh, specifieke dingen die jij wil eh, delen met de luisteraars? Ja, nou, ik kan al vertellen over eh, wat we hier de afgelopen twee weken gedaan hebben. Mm eigenlijk de afgelopen, vanaf, van afgelopen weekend twee weken terug. want we zijn natuurlijk hier aan het rondreizen geweest voor de Liberty Seminars. En ja, dat, dat, was al een happening. Mm. We zijn begonnen in, in Porto Alegre in het zuiden. En daar vandaan eh, zijn we het platteland ingetrokken. Dus eh, drie verschillende steden bezocht en daar eh, avond, in de avond Liberty Seminars gedaan. En ehm, ja, dat was een hele ervaring. Het is sowieso prachtig om te zien, het, het platteland. alles is groen en heuvelachtig. Of voor een Nederlander zijn het eigenlijk bergen. Maar hier noemen ze het heuvels. <laughs> Maar eh, ja, dat was schitterend. En eh, om ook het enthousiasme van die mensen te zien is echt, eh, is echt mooi. En ja, het, het, zit er wel echt aan te komen hier. het is over het algemeen heel veel mensen van mijn leeftijd die klagen dat ze, dat ze alleen maar Marx hier te horen krijgen van een, een leraar op de, op de universiteit en de hogeschool. En om je een beetje een indruk te geven, de, de sociaaldemocraten die noemen ze hier rechts. Dus het is bijna allemaal links. <laughs> nou nee. <laughs> dus eh, ja, het, het, is vrij... Uh, en kijk, nou heb je natuurlijk ook wel met, met, libertariërs die noemen iets al gauw marxistisch of socialistisch natuurlijk. Hè? Dus soms moet je het wel een beetje met een korreltje zout nemen. Ja, ja. Maar eh, ja, het is wel duidelijk dat hier linkse gedachtegoed een stuk meer de boventoon voert. Maar eh, ja, je ziet tegelijkertijd zie je heel erg eh, de ontwikkelingen eh, opkomen. En ja, er waren steden bij waar wij geweest zijn die voor Braziliaanse begrippen ja, gewoon klein zijn. En ja, daar, ook daar zie je zie je gewoon dat die, dat die populariteit van het libertarisme of liberalisme, zoals ze het hier nog noemen, echt, eh, echt in de licht zit. Eh, we zijn onder andere ook in trouwens een, eh, een stad geweest die heel veel mensen misschien nog wel iets zegt. Omdat er twee, tweeënhalf jaar geleden een brand was in een disco daar. Oh, in, in, Santa Maria heet die plaats. Mm. Ik weet niet of jullie dat nog wat zegt. Nee, nee. maar dat was wel... Mij wel. Een luguber, een luguber gezicht moet ik zeggen, want die, die tent die staat gewoon nog overeind. Oké. En daar zit, ja, dat, dus het, zeg maar, eh, hoe heet dat, houten borden ervoor en eh, voor de ramen en zo. En eh, ja, foto's van overledenen daar en bloemen ervoor. Dus het was wel even slikken. Maar ja, dat was eigenlijk het enige ja, minpuntje misschien niet, maar het enige waarbij je even moest slikken van die, in, die, in die dagen en weken dat we op pad zijn geweest. Het was echt uh, superleuk. we hebben heel goede feedback gehad over wat mensen ervan vonden. Het was heel interessant. We hadden onder andere de de Latijns-Amerika-expert van het cato eh, instituut hadden we bij ons. Oh, gezellig. En eh, ja, dus die had een, heel, eh, een hele mooie, interessante presentatie over ja, de, de staat van, van vrijheid zeg maar, in, in, Latijns-Amerika. Hoe het gaat op economisch gebied, sociaal gebied en al die dingen meer. Dus het was bijzonder interessant. En ja, voor de rest, zoals ik zei, gewoon super veel enthousiasme en mensen die echt eh, geïnspireerd en geenthousiasmeerd waren door onze aanwezigheid. Dus eh, dat was mooi om te zien. Ah, goed, mooi. Ja, goed om te horen. Eh, ondertussen staan er achter mij een paar mensen heel ongeduldig te wezen. Het volgende programma komt er alweer aan. En, ja, ik dank jullie in ieder geval hartelijk dat, dat jullie erbij waren, Jurien en Mart. En, ja, het is misschien bedankt, iets, Johan. Ja, <laughs> het is misschien iets anders gelopen dan, dan we gehoopt hadden, maar toch... We hebben eh, ja. nog één plaatje klaarstaan als het goed is. Ik ben zelf alweer vergeten welke het was. Eh, <laughs> maar die gaan we nu... Eh, een hele korte, Johan. Een hele korte? Oh, dan kunnen we nog even... We hebben het over 2 minuten 3. Dus, ah, Oké, nou start hier maar in. Dan gooi je daarna nog een korte erachteraan. Oké, dankjewel jongens. Oké, okay, geen dank. Doei doei. Hoi. De hele nacht. De hele Revolution FM. Revolution FM. Europe. Nou, ik zie dat we nog eh, ruimte hebben voor één plaat. En eh, hier is een eh, speciaal verzoekje van Henry Serton. Die wilde graag Led Zeppelin horen met Since I've Been Loving You. will love you, darling, I will love you, love girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah.